Duikers en artsen gaan bekijken of de jongens door de kamers naar de uitgang kunnen komen. Als de kans daarop 90% is, dan wagen ze het erop om de jongens de route te laten afleggen. Eerder werd gevreesd dat ze nog maanden in de grot moesten doorbrengen. Naar schatting 450 verpleegkundigen en andere medewerkers van het UMC Groningen hebben korte tijd het werk neergelegd. Ze protesteerden vanmiddag op het plein voor het ziekenhuis. Ze willen een nieuwe CAO waarin duidelijke afspraken staan over de aanpak van de werkdruk. De CAO voor het personeel van de zeven academische ziekenhuizen in Nederland liep begin dit jaar af. Ook in andere academische ziekenhuizen worden acties gehouden. Maandag in het Leids Universitair Medisch Centrum en dinsdag in het UMC Utrecht. Het Openbaar Ministerie heeft in nog een ander geval geprobeerd bronnen van een journalist te achterhalen. Het OM in Rotterdam heeft vandaag toegegeven dat vorig jaar september het telefoonnummer van een cameraman van Media TV is opgevraagd. Dat gebeurde in een onderzoek naar een politieman die de cameraman zou hebben getipt. De cameraman overweegt nu juridische stappen te ondernemen tegen zowel justitie als politie. Een onderzoek van Heineken bevestigt misstanden rond vrouwelijke promotieteams in Afrika. Aanleiding voor het onderzoek was een boek dat in maart werd gepubliceerd. Daarin staat dat de vrouwen provocerende kleding moeten dragen. Ook zouden leidinggevenden verwachten dat ze seks met hen hebben. Heineken gaf eerder al toe dat dergelijke misstanden voorkomen. De bierbrouwer neemt nu stappen die het misbruik tegen moeten gaan in 14 Afrikaanse landen. Zo is er een protocol opgesteld voor de inzet van de vrouwelijke promotieteams. Het weer vanavond opklaringen, maar vannacht breiden zich vanuit het noorden wolkenvelden uit.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 up in the middle of the night with a note on my pillow. Little Raven's flight has been denied. Grow a stash and hug the nearest horse. Put your foot on the pedal. Give into your madness if you must, if it gives you ideals. Ooh, you got me everybody playing on the radio. Finding less and less hard to stay awake. Put my head on the pillow. No longer give up my nights for art, it's sake. Like the lonely can live episode, like the dew on the meadow. I'm so glad to be alive today. Yeah. Ooh, you got me riding home. Ooh, in a flat top cruising down the highway. With Jim and Glenn and everybody playing on the radio. zomersplaatje om mee te beginnen. Lion met een eh, Real Road Song. Dat is eh, deze Alternative FM op donderdag 5 juli een reguliere uitzending. We hebben geen live muziek. Maar des te meer en des te leuker is ook weer eventjes om wat nummers... die eh, al een beetje in de vergetelheid dreigen te raken... om die ook weer eens even af te stoffen en weer te gaan draaien. Dat is altijd leuk. Ook Marco, Marcus, <laughs> die komt precies binnenzitten op het moment dat ik eh, bezig ben eh, de aankondigingen te doen. Kijk, dat zijn altijd hele leuke dingen. En tegenwoordig rijdt hij niet meer in een Volkswagen Up. Maar is dat gewoon een heel ander soort eh, wagentje geworden. Nou, ik, ik zat net even... Ik vond het wel leuk dat je bij tijds uh, aankwam zetten. Maar goed. Ja, net na de opening, hè. Met <laughs> rook in de gympjes, Ja, zo rook in de Max Verstappen is er niks bij. ja, die heeft afgelopen zondag weer een wedstrijd gewonnen. Dus het is weer ja, Nederland boven. ik zag het maar ehm, goed, ehm, ja, eh, er zit misschien weer wat aan te komen. Die, die band die we net hebben gedraaid, heb ik alweer een lijntje uitgegooid. Dus uh, Kijk aan. Dandelion eh, begon het net. Ja, dat is een leuk nummer hè, om een beetje mee te beginnen op deze zomerse julidag. En als ik de weerman mogen geloven, dan blijft het nog wel eventjes zo. Anderhalve week kunnen we dat nog wel van ik genieten. Ik hoop het. Ik hou van dit weer. Lekker warm. Nou, beetje nou, jammer, dat, jammer. dat is altijd wel goed. Ja, die wind die mag wel weg. Nou, dat maakt niet uit. Ik vind het altijd wel even fijn eh, in, de, in dit geval. Goed, we gaan weer even vrolijk eh, verder eh, over... Hoe zit jij bij Kas de laatste dagen? Bij Kas? Ja, de slappe was. Kas? Zoals altijd. Net genoeg? Nou, ik heb hier een paar mensen die het over een geldmachine hebben. Dus, <laughs> eh, die kan ik ook wel leggen ruiken. Ja, Dos Hermanos met Just wonen. Ik denk nu al jaren, wat zou ik veel tijd besparen... als ik een geldmachine kon maken en daarmee al mijn rekeningen kon betalen. Ik zou delen, heel mijn leven, dat zijn hele dikke stacks om te geven. Je wilt de halve, hier, neem een hele. En is het op, dan kunnen we toch nieuwe nemen. Ik ben geen rijke tata, dat het einde van de maand altijd maar net... Ze zeggen geld maakt niet gelukkig Maar het is zo handig als je het hebt Want je nog steeds zo tegen mij praten je nog steeds zo tegen mij doen Zou je opeens op mij gaan haten Als je me ziet met heel veel poen Oh had ik maar machine Dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niets bij te verdienen En dan was het altijd feest machine, Dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niets bij te verdienen En dan was het altijd feest machine, machine, gaat machine. machine, geldmachine. Een villa voor mijn moeder. Mm. Eentje zonder trap, man, eentje met een licht. Een dikke auto voor mijn pa. Mm. Eentje die wel hard kan, sneller dan het licht. laat me chillen in de zon. Zo'n champagne big baller op een balkon. Ik wil die money, dus ik maak die chanson. Want de loterij die geeft me niks, waar is Gaston? Want het geld groeit me niet op de rug, zo jammer. Anders kon ik ruggen pakken samen met mijn ruggenkrabben. Want yes, ik wil die flappen uit de geldmachine. Ook al staat de overheid hem in het van verbieden. Zij nog steeds zo tegen mij praten. praten. Zij nog steeds zo tegen mij doen mij gaan haten Als je me ziet met heel veel poen Oh had ik maar een geldmachine Dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niet bij te verdienen En dan was het altijd feest Geldmachine Dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niet bij te verdienen En dan was het altijd feest Geldmachine Dan was ik dan hoefde ik niets bij te verdienen En dan was het altijd vreemd feelings I feel while walking down this empty road. The sound of the birds flying above me is the only thing I hear while walking down this empty road. hollow chest. Her destination is the bathroom floor. She cries her tears while she lays her head to rest. Lays her head to rest. These twisted floors, they give me the creeps. from a shameful night, a useless wreck. His body's tight. He plants a seed into a fruitful soil is dat er eh, nog een verband bestaat tussen het eh, nummer hiervoor en eh, dit nummer wat je net hebt kunnen horen. One Clueless Friend, want daarin zit Dick Kwakman onder andere. Anton Leidekker, die heeft nog enige bemoeienis nou ja, bemoeienis. Hij houdt een beetje ook zich bezig met de technische kant van twee politie-series. Waar behoorlijk een liefhebber van ben. Flikker Rotterdam en Flikker Maastricht. En eh, zo af en toe drumt hij er dan nog eens even wat bij. En Martijn van Waveren. En dan de overeenkomst. Want let op, Martijn van Waveren is de vader van... De dame die je ervoor hebt eh, gehoord. Gabby Lieve. Jeet voluit Gabby Lieve van Waveren. Met Empty Road. de, ook al wel een tijdje uit. Daarvoor Dos Hermanos met Joost Wander. En dat ging over de geldmachine. En eh, dat eh, had eh, te maken met de intro die ik deed van of Marcus toevallig in de slappe was zat. Of een beetje krap bij kas. Dat was de reden waarom. goed, we gaan weer gewoon verder met, het, met deze fijne uitzending. Ehm, drie nummers achter elkaar. Dat is een beetje ongebruikelijk eh, bij Alternative FM. Maar goed, het maakt niet uit. Eh, dit is zeker al een nummer wat je al een paar weken eh, hoort. Maar we doen hem nog een keer. Colin Hoover. feeling Ja, en had ik hem vorige week eh, wel op het lijstje gestaan. Dan heb ik hem niet gedraaid. Dat is eh, erg uh, fraai. Maar goed, vanavond zit hij er dus wel in. Kras en Make Him Disappear. Is al een wat ouder nummer. Maar goed, we hebben hem onder de aandacht gebracht. En dat heeft weer te maken met die jongens van... Ja, wij hebben eigenlijk ook best wel wat te vertellen. En we maken ook wel bijzondere muziek. Nou, dat maken ze zeker. Want ze onderscheiden zich toch wel een beetje in het Nederlandse muziekcircuit... En dat doen ze niet eh, op deze manier. Eh, niet alleen op deze manier. Maar gewoon ook uh, haast. het voelt haast een beetje Brits-Engels aan. Een beetje postpunk-achtig. Nou, daar houdt uh, Jaapie Koper wel een beetje van. Colin Hoeven, ook met een stevig nummer. All of My Days. Normaal gesproken kennen we hem een beetje als de snelste singer-songwriter van Nederland. Maar hij heeft er ook uh, een zelf gemaakt. Het is al alweer een paar weken uit, deze All of My Days. Maar goed, hij doet het leuk en het is ook gewoon een lekker nummer. Dus dat eh, sowieso. Ehm, nu toegekomen aan een blok waar eigenlijk ook weer een verbindenis tussen bestaat. Eigenlijk een band. En misschien nog wel een hele innige band. Maar dan heb ik al heel veel gezegd. De eerste die je hoort van dit rijtje van twee is Natalia Magdalena en daarachter TB Florissen. a painting made by blind man's head. She was a stone that was thrown down into the lake, and he he was quiet promise oh so great about tomorrow that might come one day. And she lay down to sleep so impatiently. But before she woke up tomorrow and better to say sorry with a song. You try to fill the spaces in your little broken heart. wel eh, wat ik eh, wil hebben als ik toch ooit ergens tussen zes planken kom te liggen. Dat is inderdaad het nummer The Chain van Fleetwood Mac. Maar ik heb toch ook dit nummer op mijn verlanglijstje staan. A Different Man van TB Florissen. En waarom? Omdat het een beetje ook eh, zegt en vertelt hoe ik zelf een beetje in elkaar zit. Ik stel eigenlijk alles, bijna alles uit. bijna tot het afstellen is. En op een gegeven moment kun je niet meer. En de volgende dag, als je het dan gedaan hebt, dan voel je toch een andere man. En daar gaat het liedje ook over. Dus ik, eh, ik herken mijzelf volledig in dit liedje. En daarom draai ik hem zo af en toe. En ja, dan eh, als eh, Thomas weer ergens bijvoorbeeld weer wat optredens moet doen... dan geef ik daar weer een snok aan door dit nummer dan een paar keer voorafgaand aan zo'n optreden te doen. Different Man dus van Tibi Florissen en nu de overeenkomst en ja, de verbinding met de dame die je ervoor hebt gehoord. Het tweetal vormt een stelletje. Dus dan weet je dat ook. Het, eh, ze komen nu eh, regelmatig met z'n tweeën op, het, eh, op de bühne. je moet je maar even in de gaten houden. Van het Facebookpagina van Tibi Florissen of die van Natalia Magdalena. Dan kom je er wel vanzelf al achter hoe het een en ander ruilt en zout. Dit is ook een nummer wat vrij recent is. En we draaien hem ook al enkele weken. Alaska Pollock en Let You Go. Everything Works Out van Cas de Band. Eh, nou, ze komen uit het eh, noorden een beetje van Limburg. Grenzend aan Brabant. Daar eh, komen ze, uit die hoeken komen ze eigenlijk vandaan. Maar Cas is veelal actief in de buurt van Rotterdam. En laat ik daar ook nou heel vaak een lijntje hebben lopen. En dus draaien we ook al dit nummer een aantal weken. Het is van hun laatste EP... Eh, en dat eh, is een hele mooie EUP geworden. En dan <laughs> zit ik ergens te zoeken naar de eh, ja, Dream Out Loud. Heet die gewoon, ja, dan moet ik dat even wel vertellen. Ehm, ik kom ook bij een nieuwe single uit van The Certain Animals. En wat zeggen ze? Ja, we hebben hem ook op iTunes. Nou, ik op iTunes kijk helemaal niks. Dus moet ik dus nu aangewezen op een vrije versie van de Spotify... En dan moet het, als het goed is, eh, moet het dan wat uitkomen zonder de reclame. Slow heet het nummer. en dan zit ik niet op te letten. En dan eh, had ik eigenlijk een nummer eh, er meteen achteraan eh, moeten doen. En dat doe ik bij deze alsnog. Should I know the words for this? Should I walk you home? Should I leave without a kiss? for what it's worth. Cause no word can make up for what's done. on the fridge, just as if this is no issue. Don't wait up for me. We'll meet again in a few years, then we'll decide without the tears if this is how it was supposed to be. Cause no words can tell. I call you once or twice to make up? Would you mind if I don't? Would you mind if I refuse to go? Cause I want us to play on. goodbye. En dat was er. Linda Kreuze van The Ever After Project was dat destijds. En eh, dat was meer of meer een beetje bedacht door Michel Ebbe en zijn uh, vriendin Demet Koeijzeren. En zij hadden toen op een gegeven moment een uh, nichtje, tenminste van de zijde van Demet, die is overleden aan een ziekte. En toen vroegen ze zich af, is er nou voor kinderen nou helemaal niks als eh, voor muziek of wat dan ook. En toen hebben ze dat bedacht. En eh, ja, dat kind is uit, eh, op een vervelende manier aan haar eind of aan het eind gekomen. En dat had alles te maken met een vervelende ziekte. En daarvoor hebben ze dit bedacht. En ja, eigenlijk is het geld een beetje op... wat het geld wat het opgebracht heeft... is ten goede gekomen van een ja, leverziekte. Want daar is dat eh, kind dan uiteindelijk aan overleden. Ehm, goed, eh, we hebben dan nog eh, even wat tijd over die Michel Ebbe gesproken. Daar heb ik, daar heb ik nog wat, wat van. Maar dat draaien we straks in het volgende uur. Want ja, hij komt, hij komt sowieso nog voorbij. Maar ik heb nog, eh, nog wel wat eh, klaarstaan. Wat, eh, wat we eventueel nog wel even kunnen... Ga ik dat redden? Ja, dat ga ik redden. Want dan moet ik eventjes nu dit doen. En dan zeg ik... Dit is States Republic. En zijn laatste single heet Spirit Animal. Is animal attraction real? Does the jaguar scare you still? When his big sharp teeth are within an inch of me my spirit animal voor eh, topsporters geldt, geldt eigenlijk ook voor muzikanten. Als ze in een goede flow zitten, dan eh, presteren ze eigenlijk van alles. Stage Republic doet het ook. En achter Stage Republic zitten Bart Jansen en Corian Duraaf. De mannen eh, doen het goed. Spirit Animal. We hebben er nog eentje en die gaan we nu draaien.